dat ze de vrouw van 28 doodstaken. De oudste broer was degene die de moord uitvoerde, zegt de rechter. Die dag heeft Peshang zijn zus Roshin, toen ze met haar driejarige dochter aan de hand liep... 28 mes tegen toegebracht, als gevolg waarvan zij ter plekke op straat is overleden. Ze heeft geen schijn van kans gehad. Een gruwelijker einde van een mensenleven laat zich nauwelijks indenken. Haar dochtertje heeft gezien hoe haar moeder voor haar ogen op zeer gewelddadige wijze om het leven is gebracht. Nog nooit hebben zich zoveel mensen ziek gemeld als in januari. Het gaat om het hoogste aantal in vier jaar, blijkt uit cijfers van twee arbodiensten. In december werd nog het laatste, laagste aantal ziekmeldingen in vier jaar tijd gemeten. Maar vorige maand werd dus een ander record verbroken, zegt deze bedrijfsarts. In januari gaat het om 85 mensen per duizend, per duizend werknemers die zich ziek hebben gemeld. De eerste cijfers van februari laten wel weer de daling zien. Eh, maar dat is toch net iets te vroeg. Ja, we hopen wel dat we over het hoogte zijn. De vele ziekmeldingen komen vooral door de griepgolf. Een vriend van zanger Liam Payne wordt niet vervolgd voor zijn dood. Hetzelfde geldt voor twee werknemers van het hotel waar hij verbleef toen hij overleed. Dat zeggen rechters in Argentinië. De oudzanger van One Direction viel vorig jaar van de derde verdieping van een hotel in Argentinië. en was toen onder invloed. Volgens de rechters was Liam Payne waarschijnlijk ook zonder hulp van anderen aan drank en drugs gekomen. En de middelbare school in Zoetermeer komt met een meldpunt voor de eigen leraren en andere medewerkers. Die kunnen daar aan de bel trekken als ze worden lastiggevallen door ouders van leerlingen. Een kwart krijgt wel eens te maken met intimidatie, schelden en dreigen. In Zoetermeer zijn ze er dus klaar mee. Docenten krijgen onder meer een VR-training. Verslaggever Josephine Trehi zette de bril ook op. Oh, ik hoor iets. Hey! Ja. Hoe halen jullie het in je hoofd? Ik zie dus nu inderdaad een moeder die loopt een gang binnen. Gisteren tijdens de les. Ja, nou, ze vroeg iets aan haar vriendin. En toen heeft die eikel van een meester Jos... Oh ja, hele boze moeder die verhaal komt halen. Ja, volgens de scholen levert het gedrag van boze ouders veel stress op. Sommige leraren komen zelfs ziek thuis te zitten. Het weer wisselvallige dag met veel grijs en soms wat lichte regen.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 laten alsnog iedereen de toets maken. Volgens de Volkskrant gaan ze overstag omdat ze anders een boete krijgen. De scholen hebben kritiek op de verplichte toets. Die zegt volgens hen te weinig over iemands niveau. De Belangenvereniging van Nederlandse Ontwikkelingsorganisaties noemt de bezuinigingen van het kabinet op ontwikkelingshulp harteloos en kortzichtig. Minister Klever wil dat Nederlandse ontwikkelingshulp voortaan in het belang van ons land is. De Franse president Macron en de Britse premier Starmer praten volgende week in het Witte Huis met president Trump. Het gesprek gaat over een bestand in Oekraïne.